Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Stegenaren hebben moeite om hun hypotheek te betalen. In de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal huiseigenaren met betalingsproblemen gestegen met bijna 2900. Bij elkaar zijn nu 65.000 woningbezitters met betalingsproblemen. De oorzaak van de stijging ligt volgens het BKR in de aanhoudende economische crisis, de oplopende werkloosheid, het toenemend aantal echtscheidingen en de stijgende rente. De directeur van de Wereldomroep kan meer dan een miljoen euro meekrijgen als hij wordt ontslagen. Directeur Hoek kan zoals alle werknemers van de Wereldomroep beroep doen op het sociaal plan. Omdat de omroep drastisch wordt gekort op het budget en moet reorganiseren. Samen met afspraken over een onvrijwillig vertrek zou het bedrag voor Hoek kunnen oplopen tot een miljoen. Verslavingsdeskundige Keith Bakker is veroordeeld tot vijf jaar cel. Ook mag hij tien jaar zijn beroep niet uitoefenen. Het OM had zeven jaar cel geëist. Volgens de rechtbank in Amsterdam is hij schuldig aan seksueel misbruik van negen vrouwen en meisjes, onder wie twee meisjes van vijftien. In drie gevallen is verkrachting bewezen. De slachtoffers waren onder behandeling van Bakker in zijn verslavingskliniek. Keith Bakker was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Tijdens de rechtszaak heeft hij spijt betuigd. Een huisarts uit Wapenveld in Gelderland is met onmiddellijke ingang geschorst door het tuchtcollege. De man had een langdurige relatie met twee getrouwde patiënten. De huisarts is ook uit het register voor zorgverleners geschrapt. Volgens het tuchtcollege heeft de man geregeld de grenzen van zijn relatie met patiënten overschreden en heeft die zaken verzwegen voor zijn collega's. Maar krijgt daarom de zwaarst mogelijke straf. Het weer, toenemende bewolking, buien en een matige zuidwestenwind. Een middagtemperatuur om 13 graden. Morgen veel bewolking en buien bij een graad of 12. En ook daarna is het wisselvallig met veel buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van den Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de N207, al aan de Rijn richting Lisse. Tussen de aansluiting met de A4 en Hillegom 4 kilometer heeft te maken met wat extra drukte richting de Keukenhof.